D66-leider Alexander Pechtold noemt van Mierlo een inspirator en een begenadigd spreker... Ik wou dat ik kon denken zoals hij formuleert, zei Pechtold. Hij bezocht de zieke van Mierlo de afgelopen weken nog een aantal keer. Dan kwam eerst de vraag hoe de peilingen waren en daarna volgde altijd wel een advies, zei Pechtold. Premier Balkenende noemde Van Mierlo een democraat in al zijn vezels en een voorvechter van de vernieuwing van de democratie. Balkenende beschreef Van Mierlo als een man met een scherp oordeel die een buitengewoon markante bijdrage heeft geleverd. Al premier Kok zei dat hij altijd een bijzondere waardering voor Van Mierlo heeft gehad. Hij noemde de overleden D66-voorman een warme man met geweldige talenten met wie je eindeloos kon debatteren. Volgens Kok was er daarbij altijd een basis van vertrouwen. Iets wat de oud-premier als uitzonderlijk in de politiek bestempelde. Hans van Mierlo was 78. De Amerikaanse president Obama heeft het geld verdeeld dat aan zijn Nobelprijs voor de Vrede was verbonden. Vorig jaar al zei Obama dat hij de 1 miljoen euro zou weggeven aan goede doelen. Iets meer dan 180.000 euro gaat naar een stichting die zorgt voor onderdak voor families van patiënten die in militaire ziekenhuizen liggen. Het Fonds voor Hulp aan Haiti, dat is opgezet door de voormalige presidenten Clinton en Bush, krijgt bijna 150.000 euro. Daarnaast deelden nog zeven andere goede doelen in het geld van de Nobelprijs. Een aantal van die instellingen zet zich in voor onderwijs aan minderheden. Justitie gaat een neuroloog van het Vicuri Medisch Centrum in Venlo vervolgen voor de dood van een meisje van 14. Het meisje viel in 2003 van haar paard en liep zwaar hersenletsel op. Volgens het OM heeft de neuroloog haar op de verkeerde afdeling laten opnemen...